De statistieken op tv die, eh, zijn denk ik niet compleet, eh, want de thuismonitoring wordt, wordt daar niet in meegenomen. Kijk, wij hebben patiënten die komen op de spoedeisende hulp. Die gaan direct naar huis met thuismonitoring, met 3 liter zuurstof, met alles wat erbij komt kijken. Normaal gaan die echt naar, eh, die komen echt voor opnames. Die laten we nu naar huis gaan, maar dat soort mensen worden dus niet meegeteld. Landelijk gaat het om ongeveer 600 ernstig zieke patiënten die thuis worden behandeld. Kerkgangers hoeven de preek binnenkort misschien niet meer van achter hun laptop te volgen. Door de coronaregels worden versoepeld willen kerken vanaf woensdag weer diensten houden. Minister Grapperhaus heeft wel gevraagd aan de kerken om daar terughoudend mee te zijn. Voor kleine kerken geldt een advies van zo'n 30 bezoekers. De douane heeft in de haven van Rotterdam 1100 kilo cocaïne gevonden met een waarde van ruim 82 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Ecuador. Ze waren onderweg naar Zwitserland. En voor het eerst in zeven maanden zat er weer publiek op de tribunes bij een eredivisiewedstrijd. In Tilburg zaten twee, zagen 2000 supporters van dichtbij hoe Willem II met 1-0 won van RKC Waalwijk. Heel bijzonder, vond commentator Mark Loostra. Eigenlijk moet ik gewoon mijn mond houden, want het geluid van het publiek is zo fantastisch. Dat hebben we zo gemist. Het is een feest om hier te zijn. Hoort u eens, het is afgelopen. 2 wint. Pavlidis maakt het enige doelpunt. Deed dat 10 minuten na rust. De supporters moesten van tevoren een negatieve coronatest laten zien om het stadion binnen te komen. Ook bij andere voetbalwedstrijden in de eredivisie is dit weekend weer publiek welkom. Een paar duizend fans per wedstrijd. Het weer vannacht heel koud, het kan vriezen. En het weekend weer ziet er goed uit. Morgen 12 graden en zonnig en zondag een graad of 11. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen. Ga naar rijksoverheid.nl slash corona. Oh, de zomer is begonnen hoor ik. Dan gaan we die strandtentjes eens afbreken, of niet? Oh, zo lekker lekker, lekker lekker lekker, lekker lekker lekker. zomer, lekker lekker lekker, lekker lekker lekker. Op het strand met mijn zwembad op een stokje, want het maakt me zo heet. Zin in ZFM. ZFM. Met nu, See It. Welkom bij het tweede uur See It Sessions op jouw ZFM Zandvoort. we zijn er ook weer deze reclamecommercial doorheen gekomen. En nu, een uur lang DJ JK non-stop in de mix. Make some noise! I really don't think you should do that. I mean... <laughs> don't know if I can control myself. I tell you what, come here and snuggle up to mama real close. You see, it's all about this love thing that I have for you. You know what I mean? And there's nothing freaky, funky, or kinky about it. So come on over here and shake it up a little bit. Yeah, you like that. You know, the first time you touched me, I remember how it felt. It was like all the forces of the universe had come together. you touched me, I remember how it felt. It was like all the forces of the universe had come together and created us. Just you and me, baby. off my mind lift you up my with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I can tell you rock, I can tell by your charm. Fars girls, you got a walking these streets so fine. I've been looking around, looking for love, but all my love is all fucked up. I've been walking, walking all night. I've been talking, talking them lines. I've been looking around, looking for love, but all my love is all fucked up. I talk cheap, walking slow. Where the night ends, I don't know. Pay the money and watch me go. Dirty pics on your phone. I've been walking, walking all night. I've been walking these streets so fine. I've been looking around, looking for love, but all my love is all fucked up. for. Thank you. Thank you. care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. But where are you? Maybe in the club, maybe with another girl.